Herman Vriend met het NOS Journaal. Het uitzetten van afroekers die worden beschouwd als oorlogsmisdadigen wordt tijdelijk stopgezet. De IND heeft dat besloten onder druk van 26 gemeenten. Het gaat om 150 mannen die tijdens de Russische bezetting bij de Afghaanse Veiligheidsdienst werkten. Omdat ze minstens de rang van onderofficier hadden, worden ze automatisch verdacht van oorlogsmisdaden. Ze komen niet in aanmerking voor asiel. Veel van hen proberen al jarenlang te wijzen dat ze geen oorlogsmisdadiger zijn. Vaak hebben hun gezinsleden al wel een verblijfsvergunning. Binnenkort praten de 26 gemeenten die opkomen voor hun belangen met minister Leers. Ook komt een kamerdebat over de zaak. En in afwachting daarvan worden de Afghanen voorlopig niet teruggestuurd. Paus Benedictus heeft aan het eind van zijn vierdaags bezoek aan Duitsland een oproep gedaan tot spirituele vernieuwing. Hij vroeg de katholieke kerk in zijn geboorteland naar de kern van de boodschap van Christus terug te keren. Bij de missen die hij opdroeg benadrukte hij ook de noodzaak van eenheid in de katholieke kerk. Net als in andere landen kampt de katholieke kerk in Duitsland met een uittocht van gelovigen. Vorig jaar waren dat er onder invloed van het misbruiksschandaal 180.000. Volgens Duitse kranten is de paus met zijn conservatieve boodschap niet in geslaagd gelovigen terug te winnen. De golfsters van Europa zijn winnaar geworden van de Solheim Cup, een prestigieuze wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Europa versloeg de Amerikaanse speelsters met 15-13. Voor het eerst in de geschiedenis deed er een Nederlandse speelster mee, de 24-jarige Christel Bouillon. Zij won op de slotdag haar wedstrijd. Om de Solheim Cup wordt, net als de Ryder Cup bij de mannen, iedere twee jaar gespeeld. Europa had voor het laatst in 2003 gewonnen. Het weer, vanavond en vannacht toenemende bewolking en minima rond 13 graden. Morgen bewolkt, kleine kans op een bui en wat minder warm dan vandaag. Maar vanaf dinsdag opnieuw mooi nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.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 Hot wakes and hearts burning matches your likes will seldom see till you come home again to us a story no more and won't you trust the buckings who show us great disdain Cause our eyes are not as bright as those you'll meet in Spain And if cruel fate does not permit our Johnny to return his heavy loss we Bantry girls We'll never cease to mourn.